Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Portugese katholieke kerk gaat slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding betalen. Hoeveel is nog onbekend, dat wordt per slachtoffer bepaald. Ruim een jaar geleden werd duidelijk dat de afgelopen 70 jaar... meer dan 4800 Portugese kinderen door geestelijken zijn misbruikt. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Slachtoffers kunnen zich vanaf de zomer melden bij een speciale commissie die over compensatie zal beslissen. Er klinkt ook kritiek, met name omdat het initiatief van de slachtoffers moet komen. Een Vietnamese vastgoedmagnaat is ter dood veroordeeld in de grootste fraudezaak ooit in het land. Ze zou voor bijna 12 miljard euro hebben gefraudeerd met leningen aan nepbedrijven. De Saigon Commercial Bank leidde daardoor een miljardenverlies en moest door de Vietnamese overheid worden gered. Ook kocht ze overheidsfunctionarissen om. Volgens de rechter heeft de 67-jarige magnaat daarmee het vertrouwen in het leiderschap van de communistische partij aangetast. Ze gaat tegen het doodsvonnis in hoger beroep. Darter Michael van Gerwen heeft voor het eerst sinds eind februari weer een ronde in de Premier League gewonnen. In Birmingham was hij in de finale met 6-3 te sterk voor koploper Luke Littler. De Premier League bestaat uit 16 speelavonden in verschillende steden. Van de 11 tot nu toe heeft Van Gerwen er 4 gewonnen.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 be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. keep myself Here yourself van Zandvoort, op 106.9 FM That night, And I told you to